Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet heeft vandaag op Prinsjesdag officieel de plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Het gebeurde onder meer in de troonrede van koning Willem-Alexander. Het uitgangspunt van het regeringsbeleid moet zijn, wat kan wel? Hoe kunnen we dingen vereenvoudigen en de basis op orde brengen? Hoe kan de regering mensen meer ruimte en zekerheid geven in plaats van minder? PVV-leider Geert Wilders heeft ervan genoten. Nou, ik ben ontzettend positief. Het is een geweldige dag. De PVV, voor het eerst sta ik hier als lid van de eh, grootste regeringspartij. Ehm, ehm, het gaat, de, plannen zijn fantastisch. Eh, ehm, enorme maatregelen om het, eh, de crisis, asielcrisis terug te dringen. Maar ja, de oppositie is natuurlijk minder blij. Het is echt een kabinet van gebroken beloften. Met name door de PVV, Nieuw Sociaal Contract en de BBB. Ja, goed dat uh, woningbouwbeleid, klimaatbeleid wordt voorgezet. maar tegelijkertijd hoor ik ook wel een troonrede met veel problemen en weinig oplossingen oplossingen. Als je zegt dat je eh, wil investeren in onderwijs, dat je wil zorgen dat de eh, leesvaardigheid omhoog gaat, et cetera. Ja, waarom bezuinig je dan op al die eh, terreinen? Na de troonrede werden de belangrijkste financiële plannen gepresenteerd. De meeste mensen gaan er volgend jaar een klein beetje op vooruit, maar wel minder dan eerst nog werd gedacht. Een gemiddeld huishouden zal 0,7% meer geld te besteden hebben. Een man van 45 uit Barendrecht in de buurt van Rotterdam heeft toegegeven dat hij 19 kinderen seksueel heeft misbruikt. Hij meldde zich vorige week zelf bij de politie nadat er aangifte tegen hem was gedaan, zegt het Openbaar Ministerie. Wat we weten op dit moment van die slachtoffers is dat het allemaal minderjarigen zijn. En u moet dan denken aan minderjarigheid, eh, zo einde eh, basisschoolleeftijd. De teller staat nu op, op 19 slachtoffers om het zo maar te zeggen. En wij hebben geen aanwijzing op dit moment dat het eh, zou gaan om nog meer slachtoffers. En tegelijkertijd, juist ook omdat dat onderzoek nog in volle gang is, kan ik op dit moment ook nog niet uitsluiten dat het, eh, dat het anders zal zijn op enig moment. De slachtoffers zouden vooral kinderen zijn die bij zijn eigen kinderen kwamen logeren. Er is ook onderzoek gedaan op een camping in Hoeven in Brabant. Mogelijk is een deel van de slachtoffers daar misbruikt. Het weer, vanavond opklaringen en een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken en tussen de 21 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dagelijkse files zijn tot nu toe iets minder lang dan anders op dit tijdstip. De A7, daar heb je nu wel 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen bij Purmerend. En op de A27 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Almere bij Almere Haven. Vertraging is nu bijna drie kwartier daar vanaf Beeldhoven. Het gaat om een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Je kunt ook omrijden richting Almere door Amsterdam aan te houden over de A1 en de A6.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 De pieper of semafoon wordt gebruikt om tekstberichten te versturen. Hezbollah wijst naar Israël. De man uit Barendrecht, die vastzit op verdenking van ontucht met kinderen... zegt 19 slachtoffers te hebben gemaakt. De meeste daarvan zouden 10 tot 12 jaar oud zijn geweest. Minister Heijnen van Financiën heeft de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar zit traditiegetrouw in een koffertje. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en later vooral in het oosten wat nevel en mist. Morgen vrij zonnig bij 21 tot 24 graden.